Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen mogen niet met een vergiet op hun hoofd op een pasfoto. Ook niet als ze geloven in het vliegende spaghetti-monster. De Raad van State zegt dat het pastafarisme van de kerk van het vliegende spaghetti-monster geen godsdienst is. Het dragen van een vergiet is dan ook geen godsdienstige uiting. Een vrouw uit Nijmegen had een rijbewijs en identiteitskaart aangevraagd... waarop ze met een vergiet op haar hoofd op de foto stond. De gemeente weigerde dat. De vrouw betoogde dat aanhangers van andere godsdiensten... ook met bedekt hoofd op de foto mogen. De Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft criteria voor wat een godsdienst is... en het pastafarisme voldoet daar niet aan. Volgens de raad is dat meer satire. De man die gisteren in Londen bij het parlementsgebouw inreed op voetgangers en fietsers is geen bekende van de politie. Dat melden Britse veiligheidsbronnen. Het gaat om een 29-jarige Brit van Soedanese afkomst. Hij zit vast op verdenking van het plannen van een terroristische daad. Bij het incident raakten gisteren drie mensen gewond. Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar verdubbelt komend schooljaar. Het gaat om scholen die erop gericht zijn om de overstap van basis naar middelbaar onderwijs geleidelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor leerlingen die meer tijd nodig hebben of bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Van deze scholen waren er landelijk zes, het worden er nu twaalf. De scholen zijn samenwerkingen tussen basis- en middelbare scholen. Leraren van beide scholen geven er les. In Maleisië is het getuigenverhoor over de dood van Ivana Smit uitgelopen op geruzie. Ivana Smit viel in december van het balkon van twee Amerikanen. Die zitten nu in de VS. Hun advocaat wilde een verklaring voorlezen, maar de rechter stuurde hem weg. De familie van Ivana Smit is woedend dat de Amerikanen niet naar Maleisië zijn gekomen, maar wel een interview hebben gegeven aan een krant.